Gert Kluk met het NOS Journaal. In Rotterdam zitten 27.000 mensen zo diep in de schulden dat ze die niet meer kunnen aflossen. De gemeente stuurt aan op zelfredzaamheid bij het oplossen van de schulden, maar dat verergert de problemen juist. Dat zegt de Rekenkamer Rotterdam. De schulden lopen alleen maar op. Uit een nieuw rapport blijkt dat er evenveel Rotterdammers diep in de schulden zitten als een paar jaar geleden, maar dat hun gemiddelde schuld is toegenomen van 41 tot 45.000 euro. TV- en filmregisseur Guus Verstraeten is overleden. Hij werd deze week in het ziekenhuis opgenomen met hartproblemen, heeft de familie bekendgemaakt. Verstraeten regisseerde tv-programma's als Werd Dat, de Soundmix Show en programma's van Paul de Leeuw. Hij was getrouwd met actrice Simone Kleinsma. Guus Verstraeten was 69 jaar. Rond Calais mag geen grootschalige voedselhulp meer aan vluchtelingen worden gegeven. Om te voorkomen heeft de burgemeester van de Franse stad een verbod afgekondigd voor bijeenkomsten in de buurt van het voormalige vluchtelingenkamp. Volgens de burgemeester zijn bij het uitdelen van voedsel de laatste tijd gevechten uitgebroken. Hulporganisaties zijn woedend over het verbod en zouden overwegen om in het geheim door te gaan met voedselhulp. Het vluchtelingenkamp van Calais werd een paar maanden geleden ontruimd, maar de laatste weken zijn toch weer enkele honderden vluchtelingen naar de stad gekomen. Maleisië heeft de grenscontroles verscherpt om te voorkomen dat een aantal verdachte Noord-Koreanen het land uitvlucht. De aanleiding is de moord op de halfbroer van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un. De halfbroer werd op het vliegveld van de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur gedood met zenuwgas. Twee vrouwen werden toen gearresteerd. De politie in Maleisië zoekt nog naar zeven Noord-Koreanen die mogelijk bij de moord betrokken waren. Het weer, bewolking en wat regen. Later van het zuiden uit weer droger. Het wordt maximaal 13 graden. Morgen wat regen. 11 graden in Zeeland en 15 graden in het oosten. Zondag overal wisselvallig. Temperatuur daalt weer wat naar 9 graden. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de Randstad staan files de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor Eembrugge 2 kilometer. A9 Amstelveen richting Alkmaar voor Beverwijk 2. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Amsterdam en Sliedrecht een kwartier vertraging. A15 Gorkum richting Rotterdam tussen knooppunt Gorkum en Sliedrecht. Ruim een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. Eén rijstrook is dicht. Op de A20 bij Rotterdam richting Hoek van Holland voor het Kleinbonderplein 2.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 Hey, deze week in de uitzending hebben we 7 stijgers. 18 eh, zittenblijvers, 11 dalers en 4 nieuwe binnenkomers. Nike met Sexuals na 15 weken uit de lijst verdwenen. Yellow Claw na 11 weken. Sigala, waar ik de afgelopen weken nog van zei van... jongens, ik heb een probleem, ik krijg hem maar niet uit de lijst. Nou, het is gelukt hoor. Na, 9, eh, na 38 weken eh, dat is bijna meer dan een half jaar, joh. Dat is meer dan een half jaar. Is eh, Sigala met eh, Give Me Your Love uiteindelijk uit de lijst verdwenen. Mike Perry ook na 29 weken. Nou, we hebben daar vier mooie nieuwe binnenkomers voor. Wie dat zijn, dat hoor je straks allemaal. Snelste stijger deze week is in handen van James Blunt met Love Me Better. 15 plaatsen gestegen. En Pharrell Williams met Running is de snelste daler. 15 plaatsen gedaald. Dus je zeggen dat ze van plek hebben gewisseld. Nee, dat is niet zo. Waar ze staan, dat eh, hoor je zo direct. En ik hoef het dit keer eh, niet alleen te doen. Jee, hij is er hoor. Even een klein applausje. Dat kan niet anders. Het is een wonder dat hij er is. Ik heb het over niemand minder dan Sander Gelijsje. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het nou? Ja, goed. Zit je haar goed? Ja, lekker weer. Blij dat het radio is. Ja. <laughs> we hebben wel camera's hangen. Ja, we hebben de webcam. Ja, nee, oké, dat gaat goed. Nee, fijn dat je er bent. Ja, ik ben, was onverwacht vrij dus. Ja, ik had niet verwacht. Hé, hey, nou je toch aan de tafel zit. Uh, normaal gesproken vertel ik alleen maar wat ik deze week ga doen. We gaan volgende week, als het goed is... Ja. Als het goed is, gaan we ook wat doen. Ja, ik weet wel wat. Ja, weet je al wat? Ja. Het heeft iets te maken met wat nou op mijn telefoon eh, open staat. Ja. <laughs> En eh, als dat goed is, eh, gaan we dan eh, Samantha in de uitzending halen. Ja. Samantha, wat was haar achternaam ook alweer? Pokémon. Ja, <laughs> zo staat ze wel in mijn telefoon, <laughs> ja. Samantha Pokémon. Even snel spieken hoor. Samantha Tempel heet ze. En ze komt aan de andere kant van Nederland zo wat vandaan. En die was toevallig van de week in het Zandvoortse. En toen hebben wij er eh, gesproken. En wat blijkt nou? Zij is de, de grootste fan. Volgens de Telegraaf, of een van de, stond eigenlijk in het artikel. Maar ik noem het gewoon de grootste fan. Eh, volgens de Telegraaf van eh, Pokémon. En we hebben er uh, lichaamsversieringen gezien, zeg maar. Ja. Helemaal onder de tattoos van Pokémon. Geweldig. Ja. Jullie weten dat ik af en toe tijdens mijn uitzending ook Pokémon speel. En vroeger ook niet anders deed eigenlijk. Maar nou ja, dat volgende week dus als het allemaal goed gaat. Ja. Kijken of ze nog weet weet het niet. Ze zit nou ergens in uh, Newcastle, geloof ik. Dus, uh, ja, zouden ze de boot gehaald hebben? <laughs> Nou, ze hadden sowieso de boot gewist. Maar <laughs> dat is weer een ander verhaal. Nee, dat dus. ja. Nou, dat was hem eigenlijk. Eh. zullen we weer uh, nog een stop erin zetten en dan kunnen we weer gaan? we hebben alles alweer verteld van vandaag. nee, we gaan de, de, de, top 3 even van vorige week laten horen aan je hoe die eruit zag. En dan gaan we aan de top 40 maar beginnen van deze week. En dat doen we dan met de nummer 40.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 falling for you falling for falling for you 38 van eh, deze week. Sia samen met Kendrick Lamar met The Greatest. En daarvoor hoorde je Ellie Golding, Still Falling voor You, de nummer 39. Wij gaan nu door met de nummer 35. En welke ertussen zaten, dat eh, hoor je zo direct. Op 35 staat Calvin Harris. At least I did in my way. way, two-faced. But in my heart, I understand. I made my move. And it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. I did it my way my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way.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 Cause now I'm living so legit. So legit. Even though you broke my heart in two, baby. But I stand right back, I'm so brand new, baby. deze week Little Mix met Shout Out to My Ex. Ondertussen alweer 17 eh, weken lang in de lijst. Vorige week nog op 35. En de hoogste notering ooit voor deze dames is de nummer 4 geweest. Hey, tijd voor de eerste nieuwe binnenkomen van eh, deze week. En die vinden we op een 32e eh, positie. En dat is een dame uit 1993 uit de Verenigde Staten. Julia Karen Cavazos. Zo heet ze in het echt. Heeft een eh, aardige staat van de dienst als eh, schrijver voor grote X. Zo schreef ze voor onder meer Selena Gomez, eh, Fifth Harmony, Nicole Scherzinger, Demi Lovato, Jason Ruler. Ga zo maar door. Nou, met de bijdrage aan Sorry van Justin Bieber heeft ze zelfs al een nummer 1 hit op haar naam staan. Nou, zelf is eh, Julia Michaels, zoals haar artiestennaam is... ook geen onverdienstelijke zangeres. Op 21 augustus 2016 stond ze voor een eh, miljoenen publiek op podium... tijdens de sluitceremonie van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Daar deed ze samen met Kygo de track Carry Me. Nou, januari 2017 verscheen dan haar eh, eigen debuutsingle Issues. En die is deze week nieuw binnengekomen in de lijst der lijsten... op een hele mooie 32e plaats. Julia Michaels dus met Issues op 32 nieuw binnengekomen hier op uh, Euro Breakdown op CFM Zandvoort. I'm jealous, I'm overzealous. When I'm down, I get real down. When I'm high, I don't come down. I get angry, baby, believe me. I can love you just like that. And I can leave you just as fast. But you don't judge me. Cause if you did, baby, I judge you too No, you don't judge me Cause if you did, baby, I judge you too Cause I got issues, but you got is how bad I need you. You do shit on purpose. You get mad and you break things. Feel bad, try to fix things. But you're perfect. Poorly wired circuit. And got hands like an ocean. Push you out, pull you back in. Cause you don't judge me. Cause if you did, baby, I would judge you too. No, you don't judge me. Cause you see it from the same point of view Cause I got issues, but you got them too So give them all to me and I'll give mine to you Bask in the glory, all of our problems Cause we got the kind of love it takes to solve Yeah, I got issues And one of them is how bad I need you I got issues you vrijdagmiddag tussen 3 en 5.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 Doo-doo-doo-doo. Oh, something just like this. Eh, deze week is nieuw binnengekomen. De Chainsmokers samen met eh, Coldplay. Met Something Just Like This. Snel door met de nummer... Eh, nou, doen we even de nummer 30 voor de gein. Zeker even in Robin Schultz is dat samen met Dave Guetta en Cheats Cross met uh, Shadowlight. De nummer 30 dus van deze week. En dan voor de nummer 31, de Chainsmokers. All that I'm asking for is forgiveness. Are you even listening? Am I talking to myself again? I keep on staring up at the ceiling, waiting for you to give me some kind of reason. Are you even listening? Am I talking to myself again? And I know you don't owe me your love. And I know that you don't owe me nothing at all. Ain't no way I'm giving up on you. Don't keep on dancing. I can feel you on my skin, but am I only dancing with the wind? And I know you don't owe me your love, and I know that you don't owe me nothing at all. Ain't no way I'm giving up on you.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 Ik zit een beetje raar te denken. Eh, Robin Schultz samen met David Guetta met Shadowlight. Hey, tijd voor een nieuwe binnenkomen weer. de laatste... Nee, één laatste nieuwe binnenkomen van deze week. Die vinden we op een 27e plek. En die is, dat is de zangeres Ricky Borgold. Die weet zich goed in gezelschap van eh, vier heren die samen de band eh, Rondé vormen. De groep eh, ontstaat in het voorjaar van 2014 op de Herman Brood Academie. En bestaat uit Isa Aysa Reiziger op de drums, Amel Paap als gitaar, Kas Bas en Adriaan Persons op de toetsen. Nou, vrij snel staat het gezelschap podium van de Paradise en worden ze geselecteerd voor de popronde. Nou, de band moet snel aan de slag om nummers te produceren waarvan Run Hunt het eerste resultaat is. En het voorjaar van 2015 eh, is We Are One de volgende single. Ondertussen heeft de band een eh, vol programma. Na een korte tour door België in eh, februari zijn ze te zien op de Nederlandse poppodia. En, staat, staan, en staan het Indian Summer Festival en Concert at Sea op de agenda van hun. Na in de zomer wordt een remix van Run gebruikt voor de commercial van Heineken. Gemaakt door Mark van Oosterbaan en Ivo de Jong. Bekend als East and Jong in 2016 werkte Rondé met eh, Niels Zuiderhoek... die ook werkt met Kensington en Van Velsen aan hun debuutalbum... dat op 13 januari 2017 verscheen. De singles Why Don't You Care en Naturally verschijnen hiervan als voorlopers. En Naturally die is eh, nieuw binnengekomen deze week op een... Eh, hele mooie 27e plaats. Rondé is dit met Naturally. See, it doesn't matter where we are. same road, it's naturally. Naturally, de nieuwe binnenkomer van eh, deze week op een 27e eh, plaats. De, Euro Breakdown op vrijdag. op Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Wij gaan snel door met de nummer 26. Ja, dat zeg ik, Ariana.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 Op nummer 37 Pharrell Williams met Running. En op nummer 36 Bruno Mars met 24K Magic. Op nummer 35 Calvin Harris met My Way. En op nummer 34 The Chainsmokers featuring Poobie Wayne met All We Know. Op nummer 33 vinden we Little Mix met Shout Out To My Ex. En nieuw binnengekomen deze week op nummer 32 Julia Michels met Issues. Op nummer 31 The Chainsmokers en Goldplay met Something Just Like This. Op nummer 30 Robin Shields en David Guetta featuring Cheat Codes met Shadowlight. En op nummer 29 Martin Jensen met Solo Dance.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 En dat betekent dat ik eigenlijk normaal gesproken dan nog een nummertje uit de lijst zou gaan draaien. Maar dit keer niet. Dit keer heb je pech, want dat ga ik niet doen. Ehm, jullie weten allemaal dat ik best wel fan ben van het Songfestival. Ja, ik kan er niks aan doen. En eh, er is weer een, eh, nieuw eh, nummer van de, de meisjes over het Songfestival. ik zit hem even snel op te zoeken. Dat lukt me alleen niet zo snel. Uh, Weet het nummer ook alweer? Iets met shadows, hè? Yep. even kijken. Want het nummer is net uitgekomen en daarmee gaan ze dus ons Nederland verdedigen bij de Songfestival. En ik denk, ik laat wel even een stukje hoger, maar ik kan hem niet vinden zo daarop. Dan gaan we even daarop kijken. Ik eh, weet je, ik heb nog twee minuten de tijd om te zoeken, dus dat moet helemaal goed komen, denk ik zo. Ik zal even kijken of ik hem eerder heb. Ja, wie weet. Ik zal even een beetje eronder zetten. Eh, even kijken. Nee, want eh, ik ben wel benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik denk dat het ook wel een nummer is die na het Songfestival in de lijst kan komen te staan. Of zelfs misschien nog daarvoor. Je weet het maar nooit hè, met het uh, Songfestival eh, gedoe. Even kijken. Oh. Kraak, kraak. Ja, dit is hem. Jeetje. Oh, dat was hem. Ja. Ik moet even je hoesie eraf halen hoor.